Een uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de zaak rond een dode man die woensdag in een auto in Vlijmen werd gevonden... heeft de politie een tweede man vrijgelaten. Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen... dat er een geweldsmisdrijf is gepleegd. De doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niet bekend. Er vindt nog een toxicologisch onderzoek plaats. Maar de uitkomst daarvan is pas over een aantal weken bekend. In Amsterdam is fotograaf Eddie Postuma de Boer overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse fotografen. Postuma de Boer begon zijn carrière in 1948 bij het ANP. Daarna werkte hij voor kranten en weekbladen. Hij legde over de hele wereld het menselijk leven vast. Onder meer volgde hij de opkomst van een jongere cultuur... met de jazz en rock'n'roll muziek... en ook de sociale onrust van de late jaren 60 en 70. Verder maakte hij portretten van beroemde schrijvers en muzikanten. Die Postema de Boer was 90 jaar. Bij coronaprotesten in Frankrijk blijken gisteren 29 politieagenten gewond te zijn geraakt. Er zijn 71 mensen aangehouden. In heel Frankrijk werd gedemonstreerd tegen de gezondheidspas... en de vaccinatieplicht die de regering wil invoeren, bijvoorbeeld voor zorgpersoneel. In totaal waren er zo'n 160.000 demonstranten. De Franse Tweede Kamer en de Senaat zijn in bespreking over de voorgestelde vaccinatiewet... waarbij mensen die beide prikken hebben gehad meer mogen dan niet-gevaccineerden. En de rechtbank heeft twee boetes ongeldig verklaard... voor het niet dragen van een mondkapje in de metro in Amsterdam. De twee reizigers hadden bezwaar gemaakt tegen de boete van 95 euro... omdat de handhavers niet eerst een waarschuwing hadden gegeven. De rechter zegt dat uit richtlijnen blijkt dat het moet... voor er een boete kan worden opgelegd. Het weer, felle regen en onweersbuien met kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. Vanavond meest droog, vannacht een graad of 16 en er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen opnieuw onweersbuien en van 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 Hello, darling, uh-huh, hello, good looking. Now this girl I met, her name was Catherine. She had her own place in downtown Brooklyn you would take a cab? Or do you fancy walking? She said, just cool my car's around the next turning.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 Oh yeah, oh yeah, a place I never thought I'd find. Oh yeah, oh yeah, believe me, I would never lie. I'm not giving you up. I won't give you up getting higher and higher. The skies are falling. Desire, desire, the fire within.